Er is zeker één bemanningslid omgekomen en drie mensen raakten gewond. Correspondent Christian Pauwen, hoe wordt er gereageerd op die crash daar? Eh, nou, eh, er is toch ook wel opluchting. Onder meer van de burgemeester van nieuws, Want ja, dat toestel is dus echt vlak naast een woonhuis... waar, waar eh, meer dan tien mensen zaten neergestort. Dus als hij daarop terecht, had gekomen, was, terecht, terecht was gekomen... was het aantal doden een stuk hoger geweest. maar tegelijkertijd dus toch ook wel veel vragen... of er niet iets anders aan de hand kan zijn... en of het echt een menselijke of technische fout is geweest. Om daarachter te komen wordt volop onderzoek gedaan in Litouwen. Het OM in Frankrijk heeft 20 jaar geëist tegen de belangrijkste verdachte in een grote verkrachtingszaak. Die draait rond een vrouw van inmiddels 72 jaar. Giselle Pelico heet ze. Ze werd tien jaar lang regelmatig gedrogeerd door haar toenmalige man. Als ze buiten Westen was, werd ze verkracht. Niet alleen door hemzelf, maar ook door tientallen andere mannen. Je hoort correspondent Frank Renaud. De hoofdverdachte, de ex-man van Giselle Pellico, die heeft een bekentenis afgelegd. Van de andere 50 verdachten bestaan videobeelden dat ze zich vergrijpen aan Pellico... terwijl zij duidelijk buiten bewustzijn is. Omdat er zoveel verdachten zijn, 51, krijgt justitie tot en met woensdag de tijd om alle strafeisen één voor één te formuleren. De eerste eis weten we dus al. Tegen de ex van Giselle Pellico is 20 jaar geëist. De rechter doet eind volgende maand uitspraak. En dat de nieuwe Efteling-attractie Dans Macabre populair is, dat wisten we al. Maar sommige fans hebben er wel heel veel liefde voor. Kelly en Björn uit Geertruidenberg hebben hem op hun arm laten tatoeëren. Het doet heel veel met mij en ja, met meerdere mensen denk ik wel. Ja, er komt onwijs veel terug van het oude spookslot. En er zit gewoon een, eh, een heel mooi verhaal omheen ja, dat pakt je wel als Efteling liefhebber. Het zetten van die tatoeages duurde een uur of zes. Kelly is van plan om haar hele arm in dans macabre sferen te laten tatoeëren. Björn had al een tattoo van de Baron, een achtbaan in het park. En hij wil nog meer attracties op zijn lichaam laten zetten.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 In Frankrijk is 20 jaar cel geëist tegen de man die terecht staat voor het drogeren en laten verkrachten van zijn eigen vrouw. De man filmde het jarenlange misbruik van zijn vrouw door meer dan 70 mannen. In de Oostzee zijn monteurs begonnen met de reparatie van de datakabel tussen Duitsland en Finland... die vorige week beschadigd raakte, vermoedelijk door sabotage. De reparatie duurt enkele dagen. De drie mannen die in de Verenigde Arabische Emiraten zijn aangehouden voor de dood van een rabbijn komen uit Oezbekistan. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het motief voor de moord wordt nog onderzocht.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 Nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than Leaving behind what I don't need I've walked like a blind man And my eyes are open And you are the only place for me yeah.